Drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor de derde keer in iets meer dan een week tijd heeft Noord-Korea geoefend met korte afstandsraketten. Het leger van Zuid-Korea zag gisteravond dat er zeker twee projectielen in de Japanse zee werden afgevuurd. De tests zijn vermoedelijk een poging om de druk op Zuid-Korea en de VS op te voeren over een nucleair akkoord. President Trump staat daar nog steeds voor open, zei hij. Volgens de Amerikanen schendt Kim Jong-un geen afspraken... omdat de raketten de VS niet kunnen bereiken. De Braziliaanse president Bolsonaro spreekt cijfers tegen van een meetinstituut over ontbossing. Het agentschap voor ruimteonderzoek maakte bekend dat de houtkap in het Braziliaanse deel van het Amazone-regenwoud onder Bolsonaro met 88% is toegenomen. Maar volgens de president is dat niet waar. Hij stelt dat het instituut de cijfers mogelijk gemanipuleerd heeft... om zijn regering er slecht uit te laten zien. Hij dreigt medewerkers van het instituut te ontslaan... en vraagt om een wetenschappelijker systeem. Het aandeel politiemensen met een niet-westerse achtergrond neemt af in plaats van toe. Dat meldt Nieuwsuur op basis van cijfers van het CBS, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De politie probeert al jaren een meer divers korps te krijgen... en een afspiegeling te zijn van de samenleving, maar dat lukt niet. Canada krijgt in het uiterste noorden een beschermd natuurgebied... dat bijna net zo groot is als Duitsland. Volgens het Wereld Natuurfonds wordt de regio in het Noordpoolgebied... een van de grootste beschermde zeegebieden ter wereld. In de regio leven veel ijsberen, narwallen en beluga's. Mijnbouw, olie- en gaswinning, vormen van visserij en andere vervuilende activiteiten worden verboden. De oorspronkelijke bevolking, de Inuit, krijgt meer over het gebied te zeggen. En het weer. Het koelt vannacht af tot zo'n 15 graden. De komende dag trekken buien over het land, lokaal ook met onweer.